Drie uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het gemeentehuis van de Amerikaanse stad Virginia Beach... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Er zijn minstens zes gewonden. De dader was een ambtenaar die in het complex werkte. Hij is door de politie doodgeschoten. Volgens een woordvoerder werkte de man al lange tijd bij de gemeente... en was hij ontevreden. Hij zou om vier uur s middags het vuur hebben geopend op willekeurige mensen. Op een provinciale weg in Limburg heeft een politieauto een voetganger doodgereden. Dat gebeurde even na middernacht bij het dorp Sint-Joost. Volgens de politie dook het slachtoffer plotseling op voor de auto... en kon de agent die de auto bestuurde hem niet meer ontwijken. De voetganger overleed ter plekke. De politie heeft de identiteit nog niet bekendgemaakt... omdat de familie nog niet is geïnformeerd. Een speciale eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Een duikteam uit Zuid-Korea zoekt in Hongarije mee naar de 21 vermisten... na het ongeluk woensdag met een rondvaartboot in Budapest. Het schip kapseisde toen het op de Donau door een cruiseschip werd overvaren. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en het modderige water. Zeven Zuid-Koreaanse toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven doden zijn geborgen. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Op de top van de Mont Blanc mag voortaan nog maar een beperkt aantal bergbeklimmers komen. De Franse autoriteiten hebben dat besloten vanwege de drukte. De Mont Blanc trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers. En dat zijn er veel te veel voor de drie schuilhutten langs de route naar de top. Het nieuws komt een week na de publicatie van een foto van een file van bergbeklimmers naar de top van de Mount Everest. Het weer, vannacht weinig wind en brede opklaringen. Minima rond een graad of 12. Overdag vrij zonnig en droog bij 23 graden in het noordwesten... tot 27 in het zuidoosten. Morgen veel zon en temperaturen plaatselijk oplopen tot 32 graden.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 I got the flow. feels right. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm up and hanging. I love it the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Yeah, she had knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough. So we get into it and get back. Type of wild, we invent that. Meant to be, no mishap. She bend it over, then bend back. Bend back, ankle grip. Wild kiss, don't tame the lips. Punch the back, go make the drip. She bend for daddy. All around, bounce daddy. To the floor, daddy. Do it now, daddy. Hey girl, bounce for daddy. ears, only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.